Niet alleen naar het gebied waar nu code rood geldt, maar naar het hele land. Met de dringende oproep om alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. Want veel mensen bellen nu de Weldkamer bij omgewijde bomen, schade aan panden en gebouwen. En dat is natuurlijk ook heel vervelend maar niet levensbedreigend. Vanmiddag zijn drie mensen omgekomen door omvallende bomen. Twee in Amsterdam en ook in Diemen ging het mis. Daar viel een boom op een voorbijrijdende auto. Dat het chaos op de weg is, ziet ook deze chauffeur. Vrachtwagen leggen op de kant, eh, bomen leggen over de weg... Eh, bestelautootjes eh, hebben ongeluk gemaakt. Voor mij is het wel te doen, maar het is puur opletten. En gewoon afstand houden. En goed je, je handen aan het sturen houden. Verder is er vooral veel schade aan gebouwen. Een aantal huizen rond de Elandkerk in Den Haag zijn ontruimd... omdat een van de torens dreigt in te storten. Het hoogtepunt van de zware storm is nog niet voorbij. Een moeder die voor zo'n 63.000 euro aan spullen bij de Big Bazaar in Lelystad moet als het het OM ligt 240 uur werkstaf krijgen. Haar dochter zat bij die zaak achter de kassa en liet haar moeder vrijwel alles gratis meenemen. Politieagenten vonden bij de twee thuis een huis vol Big Bazaar spullen als stofzuigers, airfryers, speelgoed en schoonmaakspullen. De twee hebben bekend en krijgen over twee weken hun straf te horen. En alles lijkt te draaien om storm Eunice vandaag. Maar je zult maar dezelfde naam dragen als dit natuurgeweld. Hoi, ik ben Eunice Storm. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Zierikzee. Ja, niet Eunice, maar Eunice. Maar je schrijft het hetzelfde. Al de hele week razen de grapjes om haar oren. Inclusief die van haar vader, Wim Storm. Ja, heel de tijd dat ik heel heftig ben en dat ik op moet passen... en dat ik eigenlijk thuis moet blijven de hele tijd. Maar ik kan er wel om lachen hoor. Ja, wat zeg ook. Zal ik eens een tikje sturen naar je? Voor de schade die erop gelopen wordt. Ben je dan ook wel blij als straks de storm weer is eh, gaan liggen? Jawel, jawel. Ik ben nu wel een beetje klaar met al die grafjes hoor. Dan nog het weer komende nacht. Iets minder wind, maar het blijft onstuimig dit weekend. Ook met regen. Pas dinsdag gaat de wind weer echt wat liggen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De storm geeft veel problemen onderweg. Er zijn vrachtwagens gekanteld en bomen omgevallen. Op de A2 staat file van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarsen en knooppunt Oude Door een ongeluk is er een rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, die is ook in beide richtingen afgesloten. Dat is door, vanwege veiligheidsmaatregelen. Verder zijn er nog problemen op de A10 Noord bij Amsterdam. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam is ook dicht.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 Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier crois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement au réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi.